Het NOS nieuws van 2 uur. Maar de mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het klimaatbeleid van president Trump. In de hoofdstad Washington waren zo'n 15.000 betogers. Onder hen waren oud-vicepresident en klimaatactivist Al Gore en acteur Leonardo DiCaprio. Trump gelooft niet in klimaatverandering en denkt er onder meer over om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Ook in Amsterdam liepen vanmiddag enkele duizenden mensen een protestmars, beginnend en eindigend op het Museumplein. Paus Franciscus wil dat een derde onafhankelijk land gaat bemiddelen in de crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Hij denkt dat Noorwegen dat zou kunnen doen. Dat zei hij in het vliegtuig op de terugweg van zijn bezoek aan Egypte. De verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea raken volgens de paus oververhit. Franciscus is bang dat het conflict tot een oorlog leidt en dat daarbij een groot deel van de mensheid wordt vernietigd. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen de laatste tijd op door omstreden raketproeven van het Aziatische land. In Os is een man om het leven gekomen door een steekpartij. Dat gebeurde in een woning aan de Molenstraat. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Ook over een motief is nog niks bekend. De politie deed na de steekpartij een inval in een woning... maar voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. In Cuba zijn acht militairen om het leven gekomen doordat een militair vliegtuig is neergestort. Het toestel vloog tegen een berg ten westen van de hoofdstad Havana. Geen van de inzittenden overleefde het ongeluk. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. In het noorden daalt de temperatuur tot net boven het vriespunt.